Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte zegt dat er niks geks is gebeurd in de ministerraad. Gisteren kwam RTL Nieuws met het verhaal dat het kabinet expres informatie heeft achtergehouden over de toeslagenaffaire. Premier Rutte zegt dat het kabinet nog bezig is met een reactie op dat verhaal, maar... Ik kan wel zeggen, er is eh, bij het opstellen van dat eh, feitenrelaas in het kabinet eh, niets vreemds gebeurd of onoorbaars. Nou, de vraag is, dat is het verhaal, dat er bewust informatie is achtergehouden. U heeft eerder gezegd, wij hebben nooit om politieke redenen informatie achtergehouden. Blijft u daarbij? Wat ik u al zei, er is niets onoorbaars of vreemds gebeurd. dus, maar, we gaan dat wel zorg... Ja, dus ik blijf bij die uitspraak, maar we gaan zorgvuldig die brief schrijven. De ministers zouden ook keer op keer hebben geklaagd over kritische Kamerleden, zoals Pieter Omtzigt. Een steekpartij bij een asielzoekerscentrum in Echt in Limburg. Bij een ruzie heeft iemand gisteravond zeven mensen neergestoken... van wie er twee slecht aan toe zijn. Een bewoner van het AZC van 24 jaar is opgepakt. In Amerika is een fabriek die grondstoffen voor het Janssen-vaccin maakt stilgelegd. Volgens de toezichthouder is het smerig in de fabriek... en houden medewerkers zich niet aan de hygiënevoorschriften... Dat is gevaarlijk, want de vaccins kunnen vervuild raken. Voor strandgangers in Scheveningen wordt een dagje zonne een dure grap. De gemeente Den Haag wil het parkeertarief omhoog gooien naar een tientje per uur. Wat? Het parkeren wordt een tientje. Hoe lang? Een uur. Ja. Nee. Ja. Oh. De bedoeling is dat badgasten hun auto in de parkeergarage zetten of ergens anders in de stad parkeren. Of liever nog dat ze de fiets of het OV pakken. Maar de ondernemers weten het nog niet zo zeker. Ik snap wel dat je op een gegeven moment het wil ontmoedigen dat mensen met de auto eh, naar Scheveningen gaan en daar gaan parkeren. Maar dan moet je eerst zorgen dat de faciliteiten er zijn en dan pas de tarieven verhogen. Dus eerst je parkeergarage, zorgen voor fatsoenlijk openbaar vervoer hier op de locatie en dan verhogen. Weet je, dat, dat is de goede volgorde, maar dit staat helemaal nergens op. Sommige partijen in de gemeenteraad zijn ook not amused. Volgens één gemeenteraadslid wordt Den Haag met deze parkeerkosten de duurste stad ter wereld. Af en toe zon, het blijft droog en het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het reuze mee met het file leed. Alleen wat vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn... tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. 6 kilometer met 10 minuten vertraging.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 De schuld ligt niet bij mij de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een medicijnfabriek in de Amerikaanse stad Baltimore... waar grondstoffen voor het Janssen-vaccin worden gemaakt... is stilgelegd vanwege slechte hygiëne. Of de levering aan Nederland wordt getroffen is niet duidelijk. Gisteravond laat zijn 80 militairen naar Afghanistan vertrokken... terwijl er vandaag nog over hun uitzending wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Demissionair minister Bijleveld betreurt het vroege vertrek... maar zegt dat het niet anders kon. Stimuleer hybride warmtepompen in het belang van het klimaat. De organisaties Techniek Nederland, Netbeheer Nederland en Natuur en Milieu komen met die oproep... omdat het aardgasvrijmaken van woningen en wijken niet snel genoeg gaat. En het weer, zon en wolkenvelden, het blijft droog en het wordt ongeveer 12 graden.